Marjan Koekoek met het NOS Journaal. de kredietwaardigheid van vijf Nederlandse banken verlaagd. Het gaat om de Rabobank, ING, ABN AMRO, Leaseplan en SNS Bank. Moody's zegt, zegt dat de afwaardering te maken heeft met de eurocrisis die voortduurt. Ook een aantal banken uit België, Luxemburg en Frankrijk werd afgewaardeerd. De vooruitzichten voor vier van de vijf Nederlandse banken noemt Moody's stabiel. Alleen voor ING is het vooruitzicht negatief. De jongen die vorig jaar opdook in Berlijn en zei dat hij jarenlang in een bos had geleefd, blijkt een vermiste Nederlander te zijn. De jongen beweerde dat hij alleen Engels sprak. Hij lukte, het lukte de Duitse politie niet zijn identiteit vast te stellen, daarom werden eergisteren foto's gepubliceerd. Oud-klasgenoten zeggen dat het een jongen uit Hengelo is van 20 jaar. Hij verdween vorig jaar na allerlei problemen. Hij had gezegd dat hij een nieuw leven wilde beginnen. VN-waarnemers in Syrië hebben gisteren de spookstad Haffa bezocht. De waarnemers probeerden dat eerder deze week ook al, maar werden toen beschoten. De afgelopen dagen werd er in Haffa hevig gevochten door rebellen en regeringstroepen. De waarnemers troffen uitgebrande huizen, verlaten straten en kapotgeschoten gebouwen aan. Over doden kon de VN niets zeggen. In Japan is de laatste verdachte van de gifgasaanval in 1995 gearresteerd. Het is een man van 54. Begin deze maand werd ook al een verdachte van de gifgasaanval opgepakt. De twee waren lid van dezelfde secte. In 1995 werd het giftige saringas vrijgelaten in de metro van Tokio. Er kwamen 13 mensen om, meer dan 6000 raakten gewond. Het Nederlands elftal traint vanochtend achter gesloten deuren in het stadion van Wisla Krakau. Oranje vertrekt morgen weer richting Garkov voor het laatste groepsduel met Portugal. Mocht Oranje worden uitgeschakeld, dan komt de selectie maandag aan op Schiphol. Op het Europees kampioenschap is Ierland uitgeschakeld. De Ieren verloren van Spanje na eerder verlies van Kroatië. Het weer, vooral vanochtend periode met regen, vanmiddag tijdelijk droger, later opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.